Zes uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Ouderen met een verlopen rijbewijs mogen vanaf vandaag toch de weg op. Minister van Nieuwenhuizen heeft dat besloten. Veel 75-plussers moeten zich laten keuren om hun rijbewijs te mogen verlengen. Maar het CBR dat dat moet regelen heeft te weinig keuringsartsen. Verlopen rijbewijzen worden daarom een jaar verlengd. Ouderen moeten dan wel een gezondheidsverklaring hebben ingediend voordat het rijbewijs verloopt... en een afspraak hebben gemaakt met de keuringsarts. President Desi Bouterse is bijna terug in Suriname. De oud-legerleider werd veroordeeld tot 20 jaar cel voor zijn aandeel in de decembermoorden van 1982. Bouterse was tijdens die veroordeling op staatsbezoek. Vanochtend komt hij aan op luchthaven Zanderij. Na aankomst geeft hij een persconferentie. Zijn woordvoerder heeft gezegd dat Bouterse belangrijke zaken zal bespreken. Negen mensen zijn omgekomen bij een vliegtuigongeluk in de Verenigde Staten. Niet lang na het opstijgen stortte het toestel neer in South Dakota. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. South Dakota heeft op het moment last van winterse stormen. Bij een vuurgevecht tussen leden van een drugskartel en de politie in Mexico zijn 14 doden gevallen. 10 bendeleden en 4 agenten. Dat gebeurde op klaarlichte dag, niet ver van de Amerikaanse grens. De plaatselijke gouverneur zegt dat er meer dan een uur geschoten werd. Duikers gaan vandaag verder met de zoektocht naar twee vermiste vissers uit Urk. De eigenaar van een garnalenkotter en een werknemer worden sinds donderdagochtend vermist. Duikers weten waar het schip ligt en gaan vandaag naar binnen. Het is niet zeker dat de opvarenden nog in de kotter zijn. Mogelijk zijn ze overboord geslagen.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 All the better just to please you. She's precocious. She got Betty Davis eyes. She'll take a tumble on you. Roll you like you were dice until you come out blue. She's got Betty Davis eyes. En and she knows.